Zijn coach Gerard Kemkers had hem naar de binnenbocht gedirigeerd. Kramer reageerde na afloop woest en duwde campers van zich af toen die hem probeerde te troosten. De coach gaf toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. Door de disqualificatie ging het goud naar de Zuid-Koreaan Lee. De Rus Kobrev won zilver en het brons ging naar titelverdediger Bob de Jong. De Mexicaanse griep is nog steeds niet over zijn hoogtepunt heen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is meer tijd en onderzoek nodig om vast te stellen of de griep in de hele wereld op zijn retour is. De Mexicaanse griep is de eerste wereldwijde epidemie in tientallen jaren. In Nederland kostte de griep aan 54 mensen het leven. De PvdA is tegen het plan van demissionair minister Klink om ziekenhuizen de mogelijkheid te geven winst te maken en privaat kapitaal aan te trekken. PvdA-leider Bos heeft dat gezegd op een partijbijeenkomst in Almere. Klink komt voor 1 april met een nieuw wetsvoorstel dat zorginstellingen meer zakelijke vrijheid geeft. Bos zei dat hij in de bankenwereld heeft gezien welke desastreuze gevolgen dat kan hebben. De Amerikaanse marine staat op het punt vrouwen toe te laten op onderzeeërs. Nu mogen vrouwen niet meevaren in onderzeeërs omdat het in zo'n kleine ruimte zou kunnen leiden tot spanningen tussen mannen en vrouwen. Als het besluit definitief is, duurt het zeker nog een jaar voordat de eerste vrouwen kunnen meevaren. Onder meer omdat er in de onderzeeërs nog aparte douches en slaapkabines moeten komen. Het weer. In het midden en noorden valt wat sneeuw, die later vannacht kan overgaan in regen. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden.